Starmer is er ook van overtuigd dat de Amerikaanse president Trump... een duurzame vrede in Oekraïne wil zien... ondanks de confrontatie in het Witte Huis afgelopen vrijdag met president Zelensky. Starmer is vandaag gastheer van een Europese top in Londen. regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken. En ook Zelensky is daarbij. De Israëlische regering blokkeert per direct alle hulp voor Gaza. Sinds vanochtend mogen er geen vrachtwagens meer de grens over. Israël doet dat omdat Hamas weigert in te stemmen met een verlenging van de eerste fase van het bestand. Gisteren kwam er een einde aan die eerste fase... terwijl onderhandelingen over de tweede fase zijn vastgelopen. Of en wanneer die onderhandelingen worden hervat is onduidelijk. Israël had voorgesteld om de eerste fase van het bestand... met nog eens 42 dagen te verlengen tot na de Ramadan... in ruil voor de vrijlating van meer gijzelaars. Ook de Amerikaanse gezant Witkoff stelde een verlenging voor. Hamas is daar niet mee akkoord gegaan. En nu Israël geen voedsel en goederen meer toelaat in Gaza... spreekt Hamas van goedkope afpersing. De Amerikaanse commerciële maanlander Blue Ghost is met succes op de maan geland. Het apparaat van 2 bij 3 meter landde vanochtend even na half tien. Was te zien op rechtstreekse beelden van NASA en het bedrijf Firefly Aerospace. De Blue Ghost gaat twee weken onderzoek doen op het maanoppervlak.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 That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you'll stay in my heart I feel like this is the beginning Though I have loved you for a million years And if I thought our love was ending. I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I stay in my heart This must be heaven How could so much love Be inside of you You are the sunshine of my life And that's why I'll always be around You are the apple apple of my eye. Forever you'll stay in my heart, my only sunshine. You are the sunshine of my die gaat er zomaar tussendoor, ja, de jingle. Welkom bij, eh, terug bij het tweede uur uh, eh, ZFM op zondag, eh, ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Jeroen en ondergetekende Peter. Ehm, wij starten met twee T's deze tweede, dit tweede uur met Wim Koopmans, de crooner uit Krooswijk. En die werd begeleid door de Dutch Jazz Orchestra... onder leiding van eh, Jerry van Rooyen. Jerry van Rooyen, wiens broer Ak van Rooyen... ook eh, eh, tot de muzikanten behoren. En Jarmo Hogendijk en Toon Roos. Allemaal grote jongens. Welkom hier en bij het thema De Rode Draad. CQ, het thema vandaag is de big band in al zijn verscheidenheid. Jeroen. Ja, we zijn het eerste uur natuurlijk een beetje door de historie heen gegaan. Het begin van de tijd van de big bands. En eh, ja, alle bands die eh, toen naar boven kwamen. Natuurlijk niet alle bands, want eh, daar is de uitzending gewoon te kort voor. We gaan het tweede uur tempo een klein beetje opschroeven. En ook wat naar de wat modernere big bands. En de volgende die klaar ligt is Bill Berry's LA Big Band. Een big band natuurlijk uit... Ehm, uit ehm, de East Coast van Amerika. En het was een, eh, een band die eigenlijk een beetje ehm, eh, over het hoofd werd gezien. Ze traden vooral op in het eh, midden tot eind jaren zeventig. Ehm, Barry heeft zijn band eigenlijk opgericht naar, naar het formaat van, van Duke Ellington. Heeft ook een aantal, aantal bekende artiesten in zijn band, waaronder Cat Anderson, Jack Sheldon, Richie Kamuka en nog vele andere. We gaan luisteren naar een live-opname opgenomen in het eh, Concord Summer Festival in eh, Californië in 1976. En het nummer heet Hello Ref. Bill Berry's LA Big Band. Ja. Yeah. Thank you. Ja, de Bill Berry's LA Big Band met Hello Ref. Een nummer wat eh, bij ons wat eh, gesprekken losmaakte. Want ehm, ja, veel, eh, veel, veel, een groot deel was heel aaneengesloten. Maar ook de nodige improvisaties. En dat is natuurlijk wel, wel bijzonder. Want zoals Peter me net ook uitlegde. Ehm, in een big band moet, het, moet iedereen eigenlijk dezelfde akkoorden spelen. En alleen solisten die echt vooraan komen mogen afwijken. Wat vond jij van dit nummer, eh, Peter? Want nou, jij bent eh, natuurlijk een expert. Je speelt zelf in een big band. <laughs> Ja, de, eh, je zegt die solisten mogen afwijken. Die mogen niet afwijken, maar die mogen wel doen wat ze willen... als ze maar precies binnen het kader blijven... van wat het orkest aan, aan begeleiding speelt. Dus die, al, die muziek is uitgeschreven. Het, het, knappe van een big band is dat je met 16 tot 20, 22 man... Hè, de, de, de standaardbezetting is 18 man. Een aantal trompetten, aantal saxofoons, aantal trombones en dan ritminstrumenten. Dat je met z'n allen speelt wat er voor jou is gearrangeerd. En, en dat maakt het dat orkesten beroemd zijn en fantastisch klinken. Dat zijn dus de arrangementen. En als je voor twee blazers een afwijkende arrangement maakt... dan kan ineens een nummer eh, niet meer mooi zijn. Of juist fantastisch worden. En zo'n solist die moet dan... Eh, die moet dan binnen de lijntjes van die begeleiding spelen. En dan mag hij spelen wat hij wil. En de goede solisten kunnen dat fantastisch. Ik was eh, afgelopen zaterdag in het Bimhuis. En daar trad de band op van Peter Beets. Allemaal jonge getalenteerde Nederlandse eh, jazzmuzikanten. En ik zat helemaal vooraan. En, het was fantastisch. En dan kwamen de solisten optreden. En die legden dan een blaadje op de muziekstandaard. En dan denk ik, wat ga jij nou doen? Maar daar kon ik door het licht wat er doorheen scheen zien... dat waren alleen maar de akkoorden. Dus die hebben dan voor hun neus een, een, een reeks akkoorden... zoals die achter hem door het orkest gespeeld te worden. En dan weet hij, wat ik ook improviseer... ik moet steeds binnen die akkoorden blijven. En dat is fantastisch. Ja. Is dit, is dit ook iets wat, wat in de klassieke muziek, speelt met groot grote orkesten? Exact hetzelfde. Die moeten spelen wat er staat. En eigenlijk gaat het om twee dingen. Je moet spelen de, de klank die er staat... maar je moet ook spelen de notatie. Dus met z'n allen op de tel of de helft een halve tel later... maar niet zomaar ongeveer. Het moet staan als een huis. Dat is eigenlijk de discipline. En de, als, ik, als je repetities van big bands meemaakt... dan gaat het altijd, wordt het stilgelegd tijdens de repetitie... het gaat altijd over het feit dat een blazer of een muzikant in dat orkest... die is dan net een kwartel te vroeg of een kwartel te laat. En die dirigent zegt, dat staat er niet. Ik wil horen pats. En ik wil niet horen pats, pats. Ja. Nou, interessant. Ik wist dat niet eigenlijk. <laughs> Eh, die, eh, dat, dat, ja, die discipline die erachter zit. Ja. Ik heb ehm, een andere big band klaarstaan. De Claude Bolling Big Band. Rolling with Bolling heet het eh, album. En daarvan gaan we draaien Trademark. En eens luisteren hoe daar eventuele improvisaties klinken. you. dat was de Cloud Bolling Big Band uit Frankrijk met het nummer Trademark. En hier hoorde je eigenlijk dat eh, de solisten perfect binnen het eh, ritme eh, vielen. Ja. we hebben het vandaag als thema big bands. En die worden zo genoemd omdat die een soort tussen aanhalingstekens traditionele bezetting hebben. Zoveel trompetten, zoveel saxen, zoveel trombones. En dat kan wel eens uitgebreid worden. heb je bijvoorbeeld vijf trompetten in plaats van vier... of eh, vier trombones in plaats van drie. Ehm, een, Nederlandse, een Nederlands orkest, de Ramblers... dat eh, is zo knap wereldwijd altijd eh, gewaardeerd. Omdat die met z'n tienen, soms met z'n elfen in staat waren om eh, die big band sound toch te krijgen. Er zat maar één trombone bij. Dus dat, die waren kleiner, maar ze arrangeerden het zodanig dat het heel goed klonk. En ik heb een... Eh, die Ramblers die spelen nog steeds. Opgericht eh, in 26. En, 1926. En speel nog steeds. Is, de, is, de, is dan eigenlijk alleen maar de definitie van een big band de grootte van de band? Ja, de, de groot, het woord big, groot. En eh, daarmee bereik je dat je eh, een klankkleur kunt maken. Dat is eigenlijk het eh, belangrijkste. Dus als je, het zijn niet vier trompetten die hetzelfde spelen, maar je hebt een... je kan bijvoorbeeld een flugelhoorn hebben, of een trompet, of een, of een bugel. En bij de saxen zeggen ze dan... we nemen in ieder geval een bariton, een tenor, een alt... soms een sopraan, soms een bassax, soms twee tenoren... Maar daarmee bepaal je de klank van je orkest. Ja, want ze versterken elkaar natuurlijk. En, eh, Ja, maar de, de een speelt dan eh, een, een, andere, een andere noot dan de andere. En samen vormen ze dan een mooie klank. En eh, er zijn... ja, het gaat te ver om in de theorie te duiken. Maar als jij met z'n allen één noot laat horen... of een akkoord laat horen... dan kan het zijn dat, ze, dat de, de componist of de arrangeur die zegt... ik wil die bastrombone meer hebben. Dat wil dus zeggen dat die baritonsax bijvoorbeeld dan niks doet... of heel zachtjes iets of iets anders. Dus hij kan daarmee eh, de klank naar voren halen... of breder of warmer of wolliger maken. Ik ga laten horen eh, het Rembrandts Orkest met zang van Topi Glerum... Swing Mr. Charlie, een opname uit 36, maar het staat als een huis. I'll be in a rhythmic paradise. Oh, swing, Mr. Charlie. Oh, swing, Mr. Charlie. You're simply driving me crazy. I've got happy feet. All I need is a snappy beat. Swing, Mr. Charlie. Dat was eh, Swing Mr. Charlie. De Ramblers. En van een bezetting ga ik nou naar de ultieme bezetting. En dat, eh, dat is de, het Metropoolorkest. Want dan heb je een volledige big band... en dan nog een fantastisch strijkersorkest erbij. Dan zit je met 40 man als begeleiding. Nou, dat is natuurlijk de, het ultieme voor elke, elke solist... om zo'n orkest te hebben. En daarbij komt nog eens dat het Metropoolorkest wereldwijd op eenzame hoogte staat als gewild begeleidingsorkest. Dat is eh, van het begin af aan is het kwalitatief op een superieur niveau gezet en gebleven tot op de dag van vandaag. Het was altijd een beroepsorkest. De jaren geleden, tientallen jaren geleden, is het ontbonden en eh, als, als vaste bezetting orkest... en is iedereen een freelancer moeten worden. En nu wordt het orkest per keer samengesteld. Doorgaans met wel min of meer dezelfde mensen. Maar als het eh, afhankelijk van de signatuur van de solist... en van de, het, het, repertoire zetten ze dan... Eh, ik noem maar wat, als het Zuid-Amerikaans moet zijn... zetten ze er wat meer Zuid-Amerikaanse ritmeinstrumenten in. En uh, daar wordt steeds geschouwd. Maar het is en blijft een toporkest. Susha Citroen heeft opgenomen met het Metropole Orkest... de cd Yesterdays. En we gaan luisteren naar het stuk... You'd Be So Nice To Come Home To van Cole Porter. fire It'd be be so Dat was uh, eh, Susha Citroen. We gaan verder met de Clifford Jordan Big Band. Clifford Jordan staat natuurlijk ook bekend als een enorme saxofonist... maar hij heeft een, ehm, ook een aantal eh, bands geleid... en waaronder zijn eigen big band. In 1991 nam hij dit op in eh, New York... En dat was eigenlijk zijn laatste opname als, als leider van een band... want in 1993 overleed hij. En hij had een geweldige eh, line-up. Dizzy Reese bijvoorbeeld deed mee. Eh, maar ook ehm, eh, Ronnie Matthews op piano. En op alt-sax Jerome Richardson. Het nummer wat ik ga draaien heet ehm, Down Through the Years. En het is het, ook de titel van het album. De Clifford Jordan Big Band. Dat was de Clifford Jordan Big Band. Live in New York in 1992. Eh, ik heb hier een gevalletje van eh, de appel valt niet ver van de boom. Op de draaitafel ligt eh, gitarist-zanger John Pizzarelli. En dat is weer de zoon van de beroemde gitarist Bucky Pizzarelli... die uh, ongelooflijk veel bands heeft meegespeeld. En die John Pizzarelli die zingt en wordt begeleid door een, laat ik zeggen, een soort van metropoolbezetting. Gigantische bezetting. En we gaan horen eh, een stuk 'Swonderful'. Wonderful. wonderful It's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. It's paradise. can't blame me for feeling amorous. Mm, it's wonderful, it's marvelous that you should care. care. gaan uh, weer verder. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van uh, Harry Connick. Van zijn album uh, Come By Me uit 1999, Love For Sale. On the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to a lonesome car. I open child When the moon so long has been gazing down On the wayward ways of this wayward town That her smile becomes a smirk I go to work Love for sale appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who, who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price For a trip to paradise Love for sale Let the poets pipe of love In their childish way I know every type of love Better far than they if you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love every love but true love Love for sale Appetizing young love for sale Well, if you wanna buy my wares Follow me and climb the stairs Love for sale Luister naar Harry Connick met Love for Sale. En eh, deze big band krijgt ook volop de ruimte om te improviseren. Ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien... want eh, we hebben nog twee mooie nummers klaar liggen... Voor, eh, voordat we klaar zijn voor vandaag. Maar voordat ik eraan ga beginnen... ik had net contact met de organisator van Jazz in Zandvoort. En hij had ehm, ja, twee leuke mededelingen. Er zijn nog kaarten voor het concert van volgende week... Dus heeft u zin gekregen om weer eens naar een jazzoptreden te gaan? Kijk, eh, of bel of reserveer bij uh, eh, Jess in Zandvoort... voor een eh, heerlijk concert volgende week hier in Zandvoort. Tweede punt is dat we hem geïnspireerd hebben... en dat hij zegt, ik ga toch eens achteraan... of we de West Coast Big Band weer eens in Zandvoort kunnen uitnodigen. Dus dat zou natuurlijk leuk zijn... want dan kan, kunnen we eigenlijk zelf weer eens een goede Big Band live beluisteren. Peter, we hebben nog twee nummers. Welke heb nou, jij klaar liggen? Ik heb een vergeten land. Nou, een land dat niet zoveel te bieden heeft eh, op, uh, op jazzgebied. Duitsland. Er wordt altijd gekscherend gezegd... Duitsers kunnen niet swingen. Er is eh, relatief weinig, als je in Europa kijkt, jazz in Duitsland. Wat ze veel hebben is free jazz en moderne jazz. een van de big band jongens, dat was Max Greger... Max de Kreker. En eh, die was eh, samen met Hazy Osterwal, Hugo Strasser en Paul Koen... was hij een, eh, een, een goede big band man. We gaan luisteren naar een, drie stukjes... Mr. Anthony's Boogie, Hey Bob Rebop en 2 O'Clock Jump. Max Krekers Big Band. Ja, dat was eh, de Max Gregers Big Band. En ik ga eh, als eh, laatste ga ik naar een andere Duitse band, Paul Koen en his Big Band. En die zijn uitgekozen door de Nederlandse zanger Pieter Douglas... om als begeleidingsband op te treden bij de cd Just Swing. Dat wil toch wel wat zeggen. En dan gaan we laten horen I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a, a kick out of you some I'm like the perfume from Spain. Yes, I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. But I get a, a kick out of you. I get a kick every time I see you me that you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. my idea of nothing to do, but I get a kick out of you. heeft geluisterd naar CFM Jazz. Dit was het voor vandaag. En wij zijn er volgende week weer. Tenminste, een van onze collega's is er dan. En eh, fijne zondag en eh, graag tot een volgende keer. Nou, en daar sluit ik me graag mee aan. Peter Den Boer en eh, Jeroen van Sluisdam.